Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg ze 130.000 dollar zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De 76-jarige oud-president, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld... zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Hij spreekt van een politieke vervolging en inmenging in de verkiezingen. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring heeft uitgesproken. De instemming komt na een ontmoeting eerder deze maand tussen de presidenten Erdogan en steun. Zweden wacht nog wel op goedkeuring, niet alleen van Turkije, maar ook van Hongarije. Turkije zegt dat Zweden niet voldoet aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. In België is gisteren een auto door de muur van een sporthal gevlogen. Het gebeurde in de buurt van Luik. Volgens Belgische media werd de auto bestuurd... door de Marokkaans-Belgische voetbalinternational Sofian Kiyin. Hij zou zwaar gewond zijn geraakt, maar wel buiten levensgevaar verkeren. Op camerabeelden is te zien dat de auto op hoge snelheid tegen een rotonde rijdt... en vervolgens wordt gelanceerd. De auto ging daarna dwars door de muur van de sporthal en kwam op de sportvloer terecht. In de sporthal was niemand aanwezig. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen.